Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft vijf minderjarige verdachten aangehouden... voor de mishandeling en beroving van een 13-jarig meisje in Hendrik Ido Ambacht... vorige week dinsdag. Het slachtoffer reed op haar fatbike en werd opgewacht door zes meiden. Die trokken haar van haar fiets en mishandelden haar. Ook moest ze spullen afstaan. De vijf verdachten zijn tussen de 12 en 15 jaar oud. De zesde verdachte is nog niet aangehouden. Mensen met psychosegevoeligheid lopen mogelijk risico als ze AI-chatbots als ChatGPT gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Bij psychologen en deskundigen zijn al gevallen bekend van mensen die psychisch ontregeld raakten na het gebruik van zo'n chatbot. Chatbots praten soms mee met de psychotische gedachten van de gebruiker. En ook zijn de apps altijd beschikbaar om een gesprek mee te voeren. Experts pleiten voor onderzoek naar een mogelijk verband... tussen het intensieve gebruik van chatbots en psychosevorming. De man die vorige week werd opgepakt na de vondst van een dode vrouw in een huis in Schiedam was haar partner. Vanwege ruzies tussen de man en de vrouw waren agenten al vaker bij de woning geweest... en maakte ook iedere keer een melding bij Veilig Thuis. De man had een huisverbod gekregen de dag, een dag voor de vondst van de dode vrouw was ingegaan... De politie in Schiedam vond het 36-jarige slachtoffer vorige week vrijdag. Er was toen ook een klein kind aanwezig. De man van 34 werd kort daarna opgepakt. Hij zit nog altijd vast. In Dresden is een bom van 200 kilo uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De Britse bom werd gisteren gevonden bij de sloop van een brug. 17.000 mensen moesten vandaag hun huis uit. Winkels en musea waren een paar uur dicht. Straten waren afgesloten en trams moesten worden omgeleid. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen eerst veel zon, later vanuit het westen meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat nog één file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag.